Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Reis je morgen van Arnhem naar Nijmegen met de trein? Ja, moet je even opletten, want die rijden morgen niet. Komt door een probleem met de rails op de spoorbrug over de Waal. Die deugt niet. Vanochtend moesten treinen al minder snel over die brug rijden... omdat het te gevaarlijk was. Experts hebben morgen nog de hele dag nodig om te checken... wat er precies gefixt moet worden. De inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de organisaties... die iets te maken hebben gehad met de begeleiding en behandeling van Jamel L. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een Albert Heijn-medewerkster in Den Haag vorige week. Dit jaar zou hij twee keer om hulp hebben gevraagd bij de gemeente Den Haag, maar die deed niks. En in 2018 zou Nederland hebben geweigerd een tbs-behandeling te geven, die in Curaçao was opgelegd. Op een veiling in Londen is even een recordje aangetikt. Daar is het duurste kunstwerk ooit verkocht in Europa. Het gaat om het werk De Dame met de Waaier van schilder Gustav Klimt. And selling there, ladies and gentlemen, the Klimt lady with the fan at 74 million pounds. So, congratulations. Ja, het is nog niet bekend wie de koper is. Wel zat er namens die koper iemand in de zaal die het bod uitbracht. En afgelopen weekend was het stampen in Biddinghuizen. Het dancefestival Defcon werd daar vier dagen lang gehouden. Ja, nu alle bezoekers weer weg zijn, kan het opruimen beginnen. En dat is vaak een hele klus. Er komt behoorlijk wat, eh, wat werk bij kijken, ja. En eh, je bent ook van iedereen en alles afhankelijk. Eh, de bezoeker, het weer, de wind. Ja, en wat er uiteindelijk achterblijft. Bezoekers nemen een heleboel mee. Gewoon etenswaren, campingstoeltjes, tenten. Ja, om alles weer spik en span te krijgen zijn de schoonmakers nog de hele week bezig. En dat terwijl het opruimen al tijdens het festival begon. Gedurende het evenement, tijdens openingstijd en eh, de nachten halen, zamelen wij alles weer, eh, weer in. Eh, ja, en uiteindelijk totdat, iedere, totdat gewoon echt alles, alles weg is.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 Ik heet u een warm welkom. Ja, u heeft het al warm gehad genoeg de afgelopen dagen. Maar eh, ja, zo'n warm welkom, dat moet kunnen toch? Nou, u hoort het. We gaan van start met Enya. Ja, zulke heerlijke, relaxte muziek vind ik dit. En ja, en ze heeft nogal wat eh, albums gemaakt. En er bestaat ook al wat repertoire van. Eigenlijk, uh, daar zou ik een, eh, bijna een hele uitzending mee kunnen vullen. Misschien wel meer dan een uitzending zelfs. Ga ik niet doen natuurlijk, want veel van hetzelfde... daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Wel op verzoekjes. en die heb ik al, al, Ik heb er al twee gekregen. dus dat vind ik heel leuk. de eerste is voor niemand minder dan Annemieke Vos. Annemieke, je hebt gevraagd om eh, het nummer eh, van eh, onze vriend Jose Feliciano. Ehm, The Windmills of Your Mind. Na het volgende nummer gaat hij voorbij komen. Dus ga er klaar voor zitten. Hij komt er zo aan. We gaan eerst nog even genieten van Justin Hayward met Broken Dream. verschrikkelijk mooi. Justin Hayward, u kent hem natuurlijk van de Moody Blues. En eh, een, eh, een, nummer vrij onbekend. Eh, Broken Dream heette het. En het komt van het album World of Henry. Zeg maar even niets. Maar ja, ik vond het nummer toevallig in mijn collectie. En ik dacht, nou ja, die ga ik gewoon aan de luisteraars laten horen. Want die is zo prachtig. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het nummer wat eh, mijn vriendin uh, Annemieke Vos heeft aangevraagd. Mijn, mijn luistervriendin moet ik dan zeggen. Want anders denken de mensen dat we verkering hebben. Annemieke, er moeten geen verkeerde gedachten de wereld in geholpen worden. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar eh, ja, die heeft gevraagd om een prachtig nummer van José Feliciano. Nou, dat ga ik heel graag voor je draaien. En we kennen José Feliciano natuurlijk van het beroemde kerstnummer... ja, Feliz Navidad, hè?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 Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never beginning on an ever spinning reel as images unwind. Like the circles that you find Ja, de windmills of your mind. En wat fijn dat uh, Annemiek mijn eh, muziekvriendje wil zijn. Of vriendinnetje wil zijn, <laughs> zo moet ik het zeggen. Dat ik haar vriendje mag zijn, haar muziekvriendje. Want ze heeft al verkeering geschreven. nou ja, daar ben ik heel blij om, want eh, alleen is maar alleen. Eh, en, eh, dan heeft ze het over de windmills of your mind. Uh, ze is kennelijk ook een beetje filosoof. Want mensen die veel denken, die hun hersens veel gebruiken... en daar zeg maar de molen van hun gedachten raadplegen... En uh, ja, nou, dan nou, word ik wel heel erg filosofisch. Want eh, hoe zit het eigenlijk? Hè? Als je dus een aantal kinderen in, in een gezin hebt... allemaal broers en zussen van elkaar... kunnen ze toch zo verschillen van karakter... en andere gedachten erop nahouden. Wat bepaalt nou wat jouw hersenspinsels zijn? Wat bepaalt jouw gedachten? Eh, is dat nou je ziel? Hè? misschien geloof je wel in incarnatie... Als je een oude ziel bent, dan kan je misschien al heel vroeg opera zingen. Gebeurt ook met meisjes, hè? Die meedoen aan een Hollands Talent, bijvoorbeeld. Komt een, eh, ineens een, een, heel klein meisje opzetten... en die, die komt met, een, met, met een ja, opera-stuk... en dan lijkt het net of er een, eh, of er een volwassen vrouw... Eh, op het podium staat te zingen. Eh, dat komt allemaal uit je voort. Hè? Die, die eh, capaciteit, uh, hoe je je stembanden moet gebruiken en hoe je moet zingen. En dat meisje werd dan verdacht dat ze dan een oude ziel zal zijn. Oh jee, wat ben ik nou super filosofisch aan het worden.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 dat hij altijd een geweldig uh, Amerikaans eh, orkest meeneemt. En, met blazers en strijkers en nou ja, een soort metropoolorkest, maar dan anders eigenlijk. Hè. Maar u heeft het gehoord, het is een geweldige zanger natuurlijk. En het is een, iemand die echt ook een, bepaalde emotie weet neer te leggen. wat hoort bij bepaald repertoire doet hij geweldig. Michael Bublé, ik ben er fan van. Maar ook van Andy Williams, die is er helaas niet meer, die is overleden. Maar dat vond ik ook een man met een geweldige stem. En ik weet dat Susie Davis daar eh, een fan van is. Zij luistert vaak uh, tussen app en vloed vanuit Amerika. Vind ik heel leuk. Ze heeft natuurlijk ook een bepaalde band met Zandvoort. En Susie, deze is speciaal voor jou. Andy Williams, en ik weet dat je dit nummer... Eh, dat is een van je favorieten. Moon River. turn a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever luchten. Wherever you're going, I'm going. Huckleberry Friend. Maar ik wil gewoon vanavond wel uw uh, Huckleberry Friend zijn. Als u het goed vindt hoor. Alleen als u het goed vindt, dan ga ik eh, eh, Mike Bed voor u draaien. En die komt zijn meisje nog eens met, met douwtrappen tegen. En dan zingt hij ook Lady of the Dawn voor haar. s'ochtends heel vroeg je bed mee uit. En eh, dan, ligt de dauw, de dauw ligt er op de velden. En dan ga je samen met haar trappen En misschien uh, wel stiekem, eh, terwijl je gaat trappen ook een beetje, een beetje scharrelen met elkaar. Dat kan allemaal zo gebeuren. <laughs> ja, Roy Orbison ben ik ook een fan van. Maar ja, die zingt ook wel eens hele trieste liedjes over je liefje wat niet meer van je houdt. Ja, dan breek je hart natuurlijk. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. snik in mijn stem. Het is gewoon over. Je kan er niks meer aan veranderen. Ja, eh, niet zo triest luisteraars. Eh, het is maar muziek. Hè? Maar ja, muziek kan een hele belangrijke rol in je leven spelen. Hè? Eh, een voorbeeld, je zit op een, op een uitvaart van een goed familielid of een vriend of een partner. Het maakt niet uit. Als er dan muziek gedraaid wordt, dan komen pas echt vaak de tranen los tijdens een zo'n ceremonie. En eh, daaruit kun je eigenlijk ook afleiden hoe belangrijk muziek is in je leven. Want het beïnvloedt eh, ja, je gevoel, je emotie. Zo gaat dat. Ik ga u even meenemen naar de hemel. Ja, nou niet eh, nou, denken van ja, we komen niet meer terug. Het is maar een trap naar de hemel. Stairway to Heaven, maar wel op een hele bijzondere manier weergegeven door Justin Hayward van de Mood Blues. En de man die we zojuist hoorden met Lady of the Dawn Mike Bed. Zo'n mooie uitvoering van Stairway to Heaven. Die wil ik u niet onthouden vanavond. Dus naar de hemel, jongens met z'n allen. Eh, de trap op en straks de trap weer naar beneden nemen. Want ik wil jullie nog niet kwijt.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 that soon, if we all call the tune, then the pie. don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway? allemaal terug nou hoor. Terug uit de hemel. Kom weer terug eh, in, je, warme kamer of je, je slaapkamer of waar je ook luistert. Want eh, ik wil jullie nog niet kwijt. Ik blijf tot 12 eh, uur vannacht blijf ik bij jullie met, met mooie nummers. En dit is ook weer zo'n apart nummer gezongen door Leonard Cohen. bij de Rivers Dark. De Katnet Moon River. Dit zijn donkere rivieren. De man heeft ook zo'n aparte stem. En het is ook een lekker repertoire om eh, heerlijk bij onderuit te zakken. Ja, u moet het me toch nageven. Ontzettend eh, indrukwekkend, zou ik het willen noemen, repertoire van Leonard Cohen. Een man met een hele diep donkerbruine stem. Zo omschrijf ik dat altijd. En eh, ja, eh, ik, ik, heb daarvan genoten toen ik op Gran Canaria... S morgens vroeg bij het zwembad lag. Dan werd dit soort muziek werd, op het terras van het zwembad gedraaid. En zo heb ik deze, eh, dit album ook leren kennen. Het album heet Ten New Songs. Er staan allemaal van dit soort uh, relaxte, maar hele indrukwekkende nummers staan erop. Hij is nog altijd te koop. En hij is ongetwijfeld ook te beluisteren via Spotify en YouTube en noem het allemaal maar op. Ik had het album meegenomen vanavond. Ik heb hem op cd. En ja, dan klinkt hij wel perfect. want dan heb je geen verlies van kwaliteit... wat je wel eens op YouTube ook hebt. Maar op Spotify klinkt die ook goed hoor. Maar dat mogen we bij de radio niet gebruiken. Het is verboden om, eh, als je lid bent van Spotify... om dat op de radio eh, te draaien. Uh, daar kan je voor bekeurd worden. Een hele hoge bekeuring trouwens. En dat, dat wil je de lokale radio niet aandoen. Michael Jackson, ja, daar blijf ik toch ook van houden. En helemaal als hij mij doet glimlachen. Ik heb hem al eerder gedraaid, een week of twee geleden dacht ik. misschien vorige week wel. Smile. Ik vind het zo mooi noemen. Net King Cole eh, met zijn dochter, die hebben dat ook zo mooi gezongen. Maar Michael doet het ook op een hele mooie manier. you get by. gehoord van Michael Jackson. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Valt niet mee af en toe, maar eh, ja, toch je best blijven doen... want eh, daar schiet je het meeste mee op in het leven. Als je verkeer in krijgt, eh, als er iemand in je leven komt... dan heb je gewoon geluk als degene die in je leven komt... dit tegen jou zegt. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it, it can be gone tomorrow. And I guess that's why why I cherish you so much because you you haven't changed. Baby, you're still the same. You're, you're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know I'm a little old fashioned. I, uh, I guess you could call me a little traditional because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me.